uur. met het NOS Journaal. Door de aard liggen er nog steeds mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. In Mexico-stad, zo'n 100 kilometer van het epicentrum, zijn tientallen gebouwen ingestort. De aardbeving had een kracht van 7,1. Het heeft het leven in zeker vier staten ontwricht. Miljoenen mensen zitten zonder stroom. Het is de tweede aardbeving in korte tijd. Twee weken geleden kwamen bijna 100 mensen om het leven... bij een aardbeving met een kracht van ruim 8. Het Noorse staatsfonds voor de opbrengsten van olie en gas heeft een recordbedrag van 1000 miljard, ofwel een biljoen dollar, hebben de Noren bekendgemaakt. Ruim 20 jaar geleden begonnen de Noren met het fonds. En de investeringen zijn in de periode in waarde geëxplodeerd. Het fonds is onder meer opgericht om de Noren van een staatspensioen te voorzien. HEMA stopt met de geslachtsaanduiding op het etiket van kinderkleding. Vanaf eind dit jaar verdwijnt de aanduiding jongen of meisje van de verpakkingen en de labels. Dat schrijft de Volkskrant. Het is de eerste Nederlandse winkelketen die de verpakking genderneutraal maakt. De HEMA kreeg steeds vaker klachten. De meisjeskleding zou wel wat stoerder mogen. En het kinderprogramma Anti-Pestclub van de EO is op het Gouden Rozenfestival in Berlijn uitgeroepen tot beste Europese kinderprogramma. In het programma brengt presentatrice Annemar Zwart een bezoek aan basisschoolklassen waar wordt gepest. Anti-Pestclub was in Berlijn het enige van vier genomineerde Nederlandse programma's dat in de prijzen viel. De Gouden Rozen behoren tot de meest prestigieuze prijzen op televisiegebied. Het weer dan nog, aan zeekans op een bui. In het zuiden kunnen in de loop van de nacht mistbanken ontstaan. Overdag trekt de laatste regen weg en breekt smiddags de zon vaker door.